Een voorspoedige start. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In Geldermalsen hebben inwoners op verschillende plekken in het dorp spandoeken opgehangen tegen een asielzoekerscentrum. De provincie heeft Geldermalsen verzocht 1500 asielzoekers te huisvesten in een nieuw te bouwen opvangcentrum. De tegenstanders vinden dat er te veel en zijn bang voor misstanden. Burgemeester De Vries zei zelf dat zij even naar adem had moeten happen na het verzoek. Komende woensdag stemt de gemeenteraad over het AZC. In Rome hebben diplomaten uit de VS, Europa en het Midden-Oosten overlegd met leiders van de strijdende partijen in Libië. De partijen moeten instemmen met een plan dat door de VN is opgesteld om te voorkomen dat islamitische staat meer terrein wint. Volgens dat plan moet er een staakt het vuren in heel Libië komen. En vervolgens moet er binnen 40 dagen een eenheidsregering worden gevormd. Bij een bomaanslag op een markt in een stad in Pakistan dicht bij de grens met Afghanistan zijn zeker twintig mensen om het leven gekomen. Volgens Pakistanse media zijn zeker vijftig mensen gewond geraakt. De bom ontplofte midden in een menigte op een markt. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Een Russisch oorlogsschip heeft op de Egeïsche Zee waarschuwingsschoten gelost om een botsing met een Turks visserschip te voorkomen. Volgens Russische media had het Turkse schip niet gereageerd op eerdere waarschuwingen van de Russische torpedojager. Na de schoten veranderde het schip van koers. De relatie Turkije-Rusland staat onder druk sinds Turkije bijna drie weken geleden een Russisch gevechtsvliegtuig uit de lucht schoot op de Turk-Syrische grens. Feyenoord heeft niet geprofiteerd van het verlies van Ajax. Die koploper verloor met 1-0 van Utrecht en Feyenoord had in punten gelijk kunnen komen, maar speelde tegen FC Groningen met 1-1 gelijk. Pek Zwolle won thuis met 2-1 van AZ. Het weer, vanavond en vannacht wat motregen, minima rond 5 graden.